Zes uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. De Maleisische politie behandelt de zaak rond het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit toch als een moordonderzoek. Dat heeft de politie in Kuala Lumpur bekendgemaakt. Er komt een speciaal onderzoeksteam dat de zaak opnieuw gaat bekijken. Eerder ging de politie uit van een ongeluk. Vorige week besliste een rechter al dat het onderzoek naar de dood van het model van 18 moest worden heropend. Ze viel bijna twee jaar geleden van de 20 verdieping van een woontoren in Kuala Lumpur. De Duitse politie vermoedt dat er niet twee, maar vier mensen achter de grote kunstroof in Dresden zitten. De daders gingen er na de roof van juwelen uit de 18e eeuw vandoor... en hun vluchtauto werd later uitgebrand teruggevonden in een parkeergarage. Bij de kunstroof is minder meegenomen dan aanvankelijk werd gedacht. Van de in totaal 100 voorwerpen in de kapotgeslagen vitrine... zijn maar 11 stukken in zijn geheel meegenomen. Het Openbaar Ministerie eist 10 jaar cel en tbs tegen de man... die een Amerikaanse studenten heeft doodgestoken... in een studentencomplex in Rotterdam. Joël S. van 24 heeft bekend dat hij haar om het leven heeft gebracht... maar zegt niet meer te weten waarom... Hij zegt dat hij de Amerikaanse wilde aanspreken omdat hij boos was. Er ontstond daarna bij de deur een worsteling... en de man stak de studenten toen tientallen keren. Volgens deskundigen heeft Joel S. stoornissen als autisme en schizofrenie... en leed hij aan psychoses. Op het spoor tussen Leiden en Utrecht hebben treinreizigers urenlang vastgezeten... Tussen Alphen aan de Rijn en Bodegraven konden 130 mensen 2,5 uur lang de trein niet uit. Ze werden uiteindelijk opgehaald met een dieseltrein. ProRail zegt dat dat sneller had gemoeten. Bij Woerden stond een trein met 120 passagiers ruim anderhalf uur stil. De treinen kwamen stil te staan vanwege problemen met de bovenleiding. Het weer vanuit het zuiden trekt een regengebied over. Het waait daarbij flink. De temperatuur zakt vanavond en vannacht naar een graad of 8. Ook morgen regent het van tijd tot tijd. Pas later op de dag wordt het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ongeluk staat het vast op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Diemen en knooppunt Muiderberg zijn drie rijstroken dicht... en de vertraging is 20 minuten. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam 40 minuten oponthoud. is voor het verkeer tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10... Op de A9 Alkmaar richting Diemen 25 minuten vertraging tussen knooppunt Badhoevedorp en de afrit AMC.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 Een klein beetje regen in Nederland eh, ligt bijna helemaal plat. Maar goed, we zijn er na eh, ja, lang schuiven en eh, optrekken en stoppen. Maar uiteindelijk zijn we er gewoon. En we gaan gewoon een gezellige avond van maken. jullie hebben al een tijdje kunnen luisteren, hè? al James Henry. Ja, je klinkt een beetje ver, man. Een beetje ver? Een beetje dichtbij nu? Ja, een beetje zo, ja. Een beetje zo, oké. Nogmaals <laughs> een eh, hele goede avond eh, van deze kant uit. En ehm, welkom eh, bij Z. Z ZFM. Ja, primetime, hè? Primetime, oké. primetime. En natuurlijk ook eh, de mensen van Dance Radio van harte welkom. We gaan er gewoon een gezellige, gevarieerde avond van maken. Ik heb onderweg in de auto wel kunnen beluisteren... en eh, lekker eh, een beetje in de moed kunnen komen. Wat dat betreft zit het allemaal wel snor aan deze kant. Even kijken wat we gaan doen. We gaan kijken wat... Is het van de old school? Of? Ja, een beetje oud en nieuw gaan we doen. Het is nog lang geen oud en nieuw, maar... Whispers of zo? Nee, nee, nee. Eh, zet hem eens op en eh, ja, mag jij het zeggen? Nou, ik, ik luister maar even. Ik ga even kijken. Even kijken. Steady. Ja, toch? Ben je er weer, eh, Pablo? Ja, ik was even, was even weg. Door het swingen hier in de, in de studio uh, krijg je dat, hè? Eh, mensen, voor degene die ah. net inschakelen, dit is eh, Dance Radio. Goedenavond, eh, luisteraars van CFM. welkom bij Primetime. Ik ga eens eventjes wat nummers fabriceren hier die Pablo meegebracht heb. En als het goed is, heb ik er eentje klaarstaan hier nu. En dat is van Janet Jackson, ja toch? Dat heb ik goed, toch? Ja, ja, ja, ja. We hebben een paar nieuwe, we hebben een paar oude... en we hebben een paar hele mooie mixen meegenomen. Speciale versies. En eh, moet je maar eens gewoon luisteren wat je ervan vindt. Ja, oké, nou gaan we doen. Dit is een remix. Oké, dan. for the moment. nummertje op, een Vrolijk nummertje, hè? Ja, een ah. hele vette remix van uh, Janet Jackson en Daddy Yankee. Groot Amsterdam en omstreken in het bijzonder uh, Zandvoort. Van harte welkom. Dit is jouw speciale station. Het station waar je lekker in de file nog, als je er nog in zit... lekker kan eh, wegzwijmelen, wegdansen. En als je al thuis bent voor het bordje, smakelijk volgende. Je weet het, de familie Jackson. Die zijn van alle markten thuis. Je hebt een broer, je hebt een neef. Ze zingen allemaal. Moet je maar zeggen wat je van deze vindt. Jafar Jackson. Klinkt een beetje als Michael. Oké, ik ben benieuwd. Toppie. Ja, echt. Maar goed, uh, zoals ik al zei, we hebben oud, we hebben nieuw. We hebben eh, hele bijzondere muziek voor je. En uh, dit was er ook zo eentje van Jafar Jackson. Got Me Singing. Het is een officiële versie van zijn cd'tje. The, the, first radio station with a Michelin star. Dance, dance radio, is, good. Tear the roof off, we're gonna tear the roof the mother tear the roof off the sucker. I tear the roof off, we gonna tear the roof off the mother sucker. I tear the roof off the sucker. In America, we like to funk you up. What you want us to do at the funk? Sing fire. In America, we like to funk you up. What you want a desire. And if you're thinking back, I'm baby, lighting my fire. Yeah, but we came here without a doubt to tear the roof off, but to burn this mother out. So to rock you on without delay. And HB's gonna rock till the break of day. I rock the Army, Air Force, and the Navy too. One nation under funk, red, white, and blue. C A is for Angie, B is for bad. Something that your MC's never had. Cause when I walk in your party, my spurs start to rattle. I know for you on without delay. Sequence gonna rock till the break of day. Tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. I tear the roof off the sucker. I tear the roof off, we're gonna tear the roof off the mother sucker. I tear the roof off the sucker. Notorious funk Zo. Je was oud, hè? Nou, nou, nou, een paar oude rotten in het vak intussen. Zo, die heb ik lang niet gehoord, man, deze. <laughs> de jaren, eh, ja, 78, 76, 78. Zoiets, hè? Mr. Just Clinton en his crew. Zo. No commercials. It never stops. Never a bad song. And 100% free. Absolutely free. It can only be Dance Radio. En als we het hebben over een paar oude rotten in het vak... luister maar naar deze. Laat eens weten wat je ervan vindt. Je hebt het al gehoord. Keith Sweat. Emma Man. Mr. Snoop Dogg. and al. Check it. Come get with me. Hmm. Goodness, greatness. Snoop and keep sweat. A double dose of this triple threat. Yeah, I'm a wet white star in the glass. Here's a toast to the food and let you slip through with no pass. All access, you can jump in the test. When we through parlaying, you dig what I'm saying? You look good, girl, but you look better if you was with me. Get in when you fit in. Let's do this VIP. Look at you, shorty. You really got it going on. got it going on. I like the way you move it, girl. When the DJ plays this song, you're looking real good to me. Good to me. Sitting in the VIP. You really need to get with me. Come on. Uh, yeah, come and get it, girl. Crystal going, Body still going feelings everywhere, but I still have to stop and stare. Cause you're looking real good to me. Sitting in the VIP, you really need to get with me. Oh yeah, so come. good to me. to See the night is young, real never, but just wanna lay you down. Yeah, yeah those blue eyes, I wanna get with you. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. You get red bone and thick, got it going on. Ooh, cheating in the next room. I slid by the restroom, and all I heard was zoom, zoom, zoom. I see you peeking, but you ain't speaking. Put your drink down, think now, stop tweaking. A once in a lifetime experience. Come get with me, it'll be luxurious. I'm serious and curious to find out what turns you on. I'm Snoop Doggy Dog with the doggy bone. Hanging with Keith Sweat in his VIP section. Trying to give you more than the average affection. Type of mode, close the doors, it's going down. You never thought to Keith Sweat would hook up with the dog clown. Ask the spiders, take time to listen. Come get with me, cause we on a mission. is weer zo'n snelle man. Ja, ja. How far can you go? Come and get with me. Mr. Snoop Dogg en Keith Sweat. Nou mensen, wij, eh, ik, ik met eh, Pablo en ik... Ja, die hebben discussie gehad net eh, van twee minuten lang ongeveer. want ik heb namelijk iets gevonden in het archief. Wat heel oud is. Stof, eh, die, die kwam er nog vanaf. Ja, en dan zaten we nou te denken, kunnen we dit nou draaien op deze zender? Of kan het nou eigenlijk niet? Ach, weet je, op een gegeven moment eh, hebben we gestemd, gewoon kop of munt. Muziek is muziek. En, en we gaan het gewoon doen. <laughs> ja, toch? Ja, tuurlijk. Nou, en, en laat ook weten wat je ervan vindt. Ja, op de website. En doe dat gewoon. Is gewoon leuk. Ja? Oké. Okay. Komt-ie aan. I tell you, you must get up now. You must go to work now. You must make your entrance now. You must do this now. You must do that now. You must listen to this now. Do it We, we don't think so. The freedom we all desire is right here on your radio. In the long history of the world, only a few generations have been granted freedom. Free freedom. Dance radio. Sky's the limit, limit, limit, Eh, was Kate Bush, hè? Ja. Toen in de, tijd. <laughs> ja. Ja, ja. Nou, die had wel een apart stemmetje. Ja. En het was wel grappig, hoor, toen. Voor mij eh, huppelde ze in een bos rond of zo. Ja, met een vrij lange jurk tot de grond of zo. Ja. <laughs> Heel, heel zweverig. Ja, ja. Een beetje, ja, doet me denken een beetje aan de flower power achtige tijd met veel bloemen en ja, dat soort dingen. dat soort bewegingen. Genoeg ellende in de wereld. Dus wat dat betreft, als je goed geluisterd hebt naar de tekst... Ja, wat zou je ervan zeggen? Gun elkaar wat meer en eh, het zal wel allemaal wel goed komen, denk ik dan. Kate Bush in ieder geval. Terug naar totaal wat anders. We gaan terug naar een beetje, ja, als je toch over de zweverige dingen hebt, een beetje spacey-achtig. We zitten in de Soul Café. En Kelo, die zingt ons toe. Check it out. Oh ja, goedenavond, uh, Rim. Rim wil er ook een. Zo'n uh, eh, flower power... Eh ding. Weet zo, je wel? Zo'n ding. Ja, zo'n ding. <laughs> Oké. Okay. Come on and take me, where you wanna go. We just make it a place that I don't know. What we have here, have here is for sure. We don't hide, cause You all just gotta know we can we can party party party through the night. With you here, I surely I'm alright. I know I know you like it like it. So baby, don't be shy, don't be shy. Bringing out my my inner child. This is, this is the Soul Cafe. Welcome everybody. Get comfy in your body. It's not just a party. This is, this is the Soul Cafe. Let go of your worries. Time to move your something to brighten up your day. You gotta hear me when I say, This is the only place to go. Excuse me, DJ, on the deck, on the deck. Go do your thing and make us dance, make us dance. Give us a piece of what's inside, what's inside. so we can feast and drink all night. Open up your heart and live just a little bit. Don't worry about tomorrow, it's out of your hands right now. Appreciate the moment, cause what we have right here there's a second to be strong and a minute just to grow. Gotta release the burden inside. Open up your heart and live just a little bit, a little bit, live a little bit. Don't worry about tomorrow, it's out of your hands right now. Hands right now. Appreciate the moment, cause what we have right have right here. There's a second to be strong and a minute just to grow. Gotta release the burden inside. This is the soul cafe. van alle markten thuis, Hiro. Daro! <laughs> Ik hoor het al. Ja, ja. Kalo. En dit keer met het nummertje The Soul Cafe. Hiermee gaan we rustig eh, een beetje... naar wat anders doen. Let the funk flow. dance radio. I want to get I've got to get out and dance. How long have we been sitting here? Conversations getting Hey babe, I've got a great idea. Let's get on the floor and ball the dance. How long have we been sitting here? Conversations getting I've got a great idea. Let's get and Let me dance. I, I, I, I want to dance. I've got to leave soon, so give me some room and let me dance. je dit, toch? Ja, toch? Een beetje zwingen. Eh, veel instrumenten zitten erin en zo. Hey, uh, goedenavond, uh, Michel. Michel zit op de, op de A9. En hij zegt, ja, veel aanrijdingen. Het heb je altijd, de mini regen en zo, hè? Ja, ik zeg het je. Zodra het een beetje regen valt... Meteen gekkenhuis op de Nederlandse snelwegen. Zelfs de treinen deden het een beetje moeilijk. Ja. Eh, richting, eh, wat was het? Eh, Woerden, geloof ik. Ja. En moest plotseling iedereen via Schiphol. Want dat, die reed nog wel. Ja. Maar hier en daar zaten ook een paar trein, treinen gewoon vast. En kon je gewoon niet verder. Oké, Michel die luistert trouwens op de 106.9 in de auto, ja. Ja, dat klopt natuurlijk. CFM toch? Ja. It's in the air, but, but you, can, you can. touch it, it surrounds you. surrounds you. What, what makes it different is, is that it touches you, perhaps in a way that escapes the rationality of things. Yes, it's a feeling captured by several radio freaks and brought to you via a magical online radio station with a story to tell. It's, it's the tale of, of dance radio. Dance <laughs> Nog steeds een vrij regenachtige avond. Maar wij hebben het droog en lekker warm hier in de studio. Ik hoop dat jij ook lekker droog zit. En ben je nog onderweg geweest vooral heel voorzichtig. Elf minuutjes voor de klok van 7. Zo, 11 minuten te gaan nog. Woensdag 27 november met de graad of 10. Bewolkt, maar nog steeds heel gezellig. On the Wheels of Steel, Mr. James Henry. had het beloofd. met eh, wat aparte nummers. Dit is een hele oude. Althans, de band sowieso. Die speelde vroeger een beetje jazzy-achtige nummers Toen al. Ik denk dat de meeste mensen hem wel herkend hebben. Loose okay, nou, eh, het laatste plaatje voor de klok van de 7, eh, Pablo. Oké, we gaan de tempo een beetje opkrikken. En die is van jou. <laughs> ja. We hebben een paar eh, lekkere nummers meegenomen. En ik had beloofd nieuw, wat oud. En ook bijzondere nummers, zo, ook zo deze. Dit is van de formatie Tuxedo. Just do it. my feet Stay creased from my sleeves to my jeans. Just look at my feet, something you ain't never seen. Still in a tangerine, never came to the parking lot. Every time I hit the scene, jump the line like everything on me. I'm just in the cut, man, looking for a dime. door eh, hierna. Alhoewel. Nou, nee. Volgens mij niet, hè? Nee. De mensen van CFM eh, bedankt uh, voor het luisteren en voor je reactie. Ik zou zeggen tot volgende week woensdag.